Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Voormalig NS-topman Timo Huges krijgt een bedrag mee van ongeveer 175.000 euro. Het bedrag bestaat uit het salaris van zijn opzegtermijn van zes maanden. Huges moest weg bij de spoorwegen omdat hij onjuiste verklaringen had afgelegd over de aanbesteding van het OV in Limburg. Minister Van der Steur veroordeelt de acties bij de politie voor een betere CAO. Hij gaat niet nog meer geld uittrekken voor loonsverhoging... en wijst de vakbonden op de loonsverhoging van 5% die al was afgesproken. Politiebonden vinden het niet voldoende en voeren daarom actie tijdens de voetbalwedstrijden van komend weekend... KNVB heeft daarom vijf eredivisiewedstrijden verplaatst. ADO Den Haag PSV gaat naar dinsdag, net als Heerenveen tegen de Graafschap. En woensdag staan FC Groningen, FC Twente, PEC Zwolle, Cambuur en NEC Excelsior op het programma. Voor de tweede keer binnen een maand staakt het personeel van de Londense metro. Meer dan 4 miljoen Londenaren die dagelijks de metro nemen zijn gedupeerd. Personeelsleden staken omdat ze gedwongen worden nachtdiensten te draaien. Vanaf september gaat de Londense metro in de weekenden ook s'nachts rijden. Net als in steden als New York en Parijs, waar dat al jaren gebeurt. Tijdens een binnenlandse vlucht in Zweden heeft een piloot de deur van het toilet kapot geslagen met een bijl. Op het toilet zat een dronken passagier die weigerde naar buiten te komen. De piloot nam deze drastische maatregel omdat het 10 minuten voor landing was en passagiers tijdens de landing om veiligheidsredenen niet op het toilet mogen zitten. Nadat de man van het toilet was verwijderd kon het vliegtuig zonder problemen landen en de man werd op het vliegveld gearresteerd. Het weer zonnig en warm. 28 tot 32 graden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op onweer. Morgen eerst zonnige periode, maar later landinwaarts kans op een bui, mogelijk met onweer.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 en we beginnen met Them and the Who. Veel plezier. comes around. said she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. van The Who uit 70. En daarvoor Them and Gloria uit 1967. En we blijven even stevig tegeer gaan, want eh, we zijn hier nu met de Allman Brothers Band en Revival Love is Everywhere. Revival, Love is Everywhere. Dat waren de Allman Brothers Band. Zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Maar voordat we die gaan doen, eerst even nog hartelijk dank aan eh, Willem de Zwart... die vorige week heeft waargenomen omdat ik een eh, weekje afwezig was. Technisch bijgestaan door Hans Wassenaar. Hartelijk dank daarvoor. Zometeen komt Willem trouwens in het eerste uur nog terug... met de tip van Willem. Maar eerst de top 40 van 50 jaar geleden. Eh, we hebben twee weken te gaan, want verleden week is dat niet doorgegaan natuurlijk. Dus we beginnen met 30 juli. En daar hadden we vier nieuwe, nee, vijf nieuwe binnenkomers. En de eerste op 40, Jonathan King. En Everyone's Gone to the Moon. Streets full people All alone roads full of houses, never home. Church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. Eyes full of sorrow, never. of money, all in debt. Sun coming out in the middle of June. Everyone's gone to the moon. Long time everyone went to the sun. Hearts full of motors, painted green. Mouths full of chocolate, covered cream. Arms that can only lift a spoon. gone to the moon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. De eerste nieuwe binnenkomer op 30 juli, nummer 40. Jonathan King and Everyone's Gone to the Moon. Tien plaatsen hoger, Roy Orbison, Say, You're My Girl. Hello, may I have this dance with you? How have you been, girl? Hold me and then, girl, just let me look at you. Say You're My Girl, dat was Roy Orbison. Nieuw op 30 en twee plaatsen hoger. Een instrumentale van de Duitse componist en orkestleider Horst Jankowski. A Walk in the Black Forest. Jankowski en zijn orkest en A Walk in the Black Forest. Nieuw op 28, vier plaatsen hoger. Marianne Faithful in de tijd dat haar stem nog mooi was. Hier is Marianne nieuw op 24 met Summer Nights. was Marianne Faithful, nieuw op 24. Eh, dan krijgen we nu de klapper van de week, want eh, de komende, tenminste de komende vier platen, drie platen moet ik zeggen, ehm, krijgen we geen echte klapper te zien, want de hoogste van de volgende week komt binnen op 33. Maar deze komt binnen op 5 en verdient dus het predicaat. De klapper van de week, En dan zijn de Beatles op 5 met Help. Help, I need somebody. Help, not just any need someone help. When, when I was younger, so much younger than today, I never, need, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the Yo dus puur toeval dat hij vandaag op de playlist staat... omdat hij gewoon de hoogste binnenkomer was op nummer 5 op 30 juli. Maar het is natuurlijk vandaag ook 50 jaar geleden... dat het album Help werd uitgebracht. En Ruud heeft daar in zijn 3-in-1 behoorlijk aandacht aan besteed. Allemaal mooie nummers gedraaid. Eh, we gaan naar de volgende week, 6 augustus. Dat is vandaag, 50 jaar geleden. Drie nieuwe binnenkomers zijn allemaal niet zo hoog. De eerste op 40, The Shadows met Don't Make My Baby Blue. de compositie van Barry Man en Cynthia Weil was eh, dit Don't Make My Baby Blue... door The Shadows Nieuw op 40 op 6 augustus. Eén plaatje hoger slechts, geschreven door Ray Davis... En dan weet je het wel, dan krijg je de Kings te horen. See my friend. 39, maar werd natuurlijk wel een, eh, een grote hit voor de Kings. See My Friend. En dan de hoogste nieuwe binnenkomer op 33, jawel, Brian Poole. En toen nog met de Tremolo's, I Want Candy. Shadows and I Want Candy. Dat was de hoogste nieuwe binnenkomer op 6 augustus, nummer 33. En dan gaan we nu twee, twee nummers draaien. Ja, een obscuur groepje met de naam Sop with Camel. Dat is een, eh, vliegtuig, maar dit is een, eh, een groepje eh, muzikanten. En die hadden een klein hitje in 1967 ehm, met Hello, Hello. En een van de leden die stapte uit de band toen het wat minder ging. Dat was de heer William Sievert. En die heeft onder de artiestennaam William Truckaway een nummer opgenomen... dat waarschijnlijk maar twee mensen in het hele land kennen. Dat is de man die ons elke week de tip van Willem levert... en ondergetekende Blue Greens on the Wing van William Truckaway. Sop with Camel en William Truckaway. goes. valt ook niet eens in, het, eh, in de categorie One Hit Wonder. <laughs> Want het is ook geen hit geweest. Ik eh, kocht, uh, pardon, één keer maar. Ehm, ik kocht een single vroeger voor één gulden. niet omdat ik de plaat kende, maar omdat ik de hoes zo leuk vond. Bleek er nog een leuk plaatje in te zitten ook. William Truckaway en Blue Greens on the Wing. En daarvoor zijn oude groep Sop With Camel en Hello Hello. Zijn we toe aan de tip van Willem. En het is weer een hele mooie van bijna vijf minuten. Het komt van het album Agent Provocateur. Was nummer 1 in de UK en in de USA. Hier is Foreigner, de tip van Willem met I Want To Know What Love Is. think things over. between the lines in case I need it when I'm older. Now this mountain I must tip van Willem van het eh, album Agent Provocateur. De groep Foreign met You Want To Know What Love Is. Geweldig nummer. En een geweldige groep trouwens ook. We gaan toe naar een tophit, top 100 eh, hit uit 1966. 19... Ehm, wat zeg ik? 66. De Golden Earrings nog toen de tijd met If You Leave Me. En dan gaan we nu even lekker wat zomers draaien. Daar hebben we wel zin in. Korte broek. Hans is binnen, ook korte broek. Dus wat gewoon de fout gaat. En ik heb korte sokken. Ik heb korte sokken. Wow.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 He said, I'll give you one dollar gevoel kreeg je daarvan. De Dreadlock Holiday van 10cc. Eh, van de volgende krijg je niet bepaald een uh, zomers gevoel. Maar wel iets met kerst. ik weet het niet waarom. Het heeft ook geen titel met kerst. En de groep staat er ook niet bekend om. Maar toch My Mind's Eye van de Small Faces. My Mind's Eye, en dat waren de Small Faces. De daverende donderdag, die uh, gaat normaal gesproken tot 6 uur duur. Dan hebben we 2 uur pauze. En dan heb je om 8 uur Alternative FM. Maar vandaag is dat niet zo. Tussen 6 en 8 is er ook live uitzending. Van 6 tot 8 zit hier namelijk uh, Willem Bruis... met de hoogtepunten van zijn zinderende zomernachtuitzending. En die presenteert hij samen met Dolly Tempierik. Van 6 tot 8 dus live op ZFM. Willem Bruis en Dolly. Hoogtepunten van de zinderende zomer nachtuitzending. Hier is eh, de laatste van het eerste uur. Eh, Coming Home Baby van ehm, eh, Casey en de Pressure Group.